Jobboots met het NOS-journaal. De NS verwacht dat er morgen weer treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Ede-Wageningen. Op dat traject werd vandaag de hele dag niet gereden... omdat er een boom was omgewaard. Die lag op het spoor in Driebergen-Zeist... en had vanochtend vroeg de bovenleiding beschadigd. De NS liet daarom bussen rijden. Werkzaamheden elders zijn uitgelopen... waardoor er tot morgenochtend 8 uur geen treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. Ook hier worden bussen ingezet. De parlementsverkiezingen in Roemenië zijn gewonnen door de sociaal-democratische partij PSD. In twee exit polls krijgt de partij meer dan 45% van de stemmen. De zegen van de sociaal-democraten was al voorspeld. De centrumrechtse Nationaal-Liberale Partij volgt op grote afstand met ruim 20%. De opkomst was laag. Twee uur voor de sluiting van de stembureaus had nog maar 34% van de Roemenen gestemd. Roemenië wordt al ruim een jaar geregeerd door een kabinet van technocraten... nadat premier Ponta moest aftreden wegens een corruptieschandaal. De sociaaldemocraten hebben de Roemenen hogere lonen en lagere belastingen beloofd. In Den Bosch is het Jeroen Bosjaar feestelijk afgesloten met muziek, zang en vuurwerk. In het centrum van de stad hadden zich vanmiddag duizenden mensen verzameld. Zo'n 1,3 miljoen mensen hebben Den Bosch dit jaar bezocht. Vooral de tentoonstelling Hieronymus Bos in het Noord-Brabants Museum was erg populair. Die trok ruim 420.000 bezoekers. De ruim 800 vrijwilligers die aan het Jeroen Bosjaar meewerkten... kregen van burgemeester Rombouts een bronzen waarderingspenning voor hun inzet. Een van de grootste cruise-rederijen heeft besloten om volgend jaar niet meer naar Turkije te varen. Het bedrijf vindt het niet langer verantwoord om Turkse havens aan te doen vanwege de terreurdreiging. Het besluit staat los van de aanslag gisteren in Istanbul, zegt de maatschappij die onder meer vaart onder de namen Holland-Amerika-lijn en Princess Cruises. Andere rederijen hebben al eerder besloten Turkse havens te mijden. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het wordt niet kouder dan 5 tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Later meer bewolking en lokaal een bui. Het wordt morgen tussen 7 en 9 graden. Dit was... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Pinsel Radio Show 1206 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. En we duiken de kerst weer in. Ja, het is 5 eh, december is voorbij. Op naar de kerst. En we beginnen met Christmas from the Heart. Het is een eh, cd, eh, made in Arizona en staat er ook bij, voor verschillende artiesten. En ehm, nou ja, die hebben, even kijken, dat is wel een, eh, een cd'tje vol hoor. Ja, 13 werkjes maar liefst. Goed, daarna Daarna hebben we eh, Henny Becker met een eh, cd van 1999. Spa heet deze cd. Um, ja, en, hij heeft het me toch maar nog even toegestuurd. En de rest kan je allemaal terugvinden op de playlist in peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Annie Becker wishing you all the very best for the holiday season. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Buddhist and New Age composer. The song you're hearing is called Lady's Grace from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl. Enjoy listening to Peaceful Radio. I need thankful, a happy, and a safe holiday season. Be well. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en...